Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte blijft voorlopig zitten waar hij zit. Het was de hele dag hartstikke spannend in de Tweede Kamer. Tot diep in de nacht ging het over de nogal slechte start van de formatie. Aantekeningen lekten uit. Wie schreef het pikante zinnetje over CDA Pieter Omtzigt... En wat is er allemaal achter gesloten deuren besproken over een nieuw kabinet? Politici gingen er hard in. Hoe kan het nou dat hij en de beide verkenners zich niet herinnerde dat het ook over Pieter Omtzigt is gegaan. Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister-president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft. En dat is wel de waarheid. Iedere keer, meneer Rutte, als u in de problemen komt, dan laat uw geheugen u in de steek. Ik sta hier niet te liegen. Uiteindelijk kwamen partijen zelfs met een motie van wantrouwen, maar die kwam er op het nippertje niet doorheen. Demissionair premier Rutte had in elk geval een lastige avond. Dit was een heftig uh, debat. Eh, er zijn belangrijke zaken met elkaar besproken. Eh, ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ehm, ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Er is ook nog ander nieuws. De politie wil heel veel nieuwe agenten met een niet-westerse achtergrond aannemen. Volgens de krant NRC moeten er de komende vijf jaar 17.000 bijkomen... omdat veel politiemensen met pensioen gaan. De politie wil graag een diversere ploeg, onder meer vanwege appjes die onlangs naar buiten kwamen. Daarin zeiden agenten allerlei racistische dingen. zijn gouden tijden voor mensen met een huis of een huisje in de buurt van een natuurgebied. Volgens Airbnb hebben die eigenaren sinds het begin van de pandemie dik 40 miljoen euro verdiend. Vorige maand waren huisjes in de natuur drie keer populairder dan in maart van vorig jaar. Het weer op de meeste plaatsen begint de dag met zon. Daarna komen er wat meer wolken. Wel droog en gaat op 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A7 van Zaanstad naar Hoorn is helemaal dicht tussen Purmerend Noord en de afrit Hoorn.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 Demissionair premier Rutte treedt niet terug. Een grote Kamermeerderheid steunde in het debat over de gang van zaken rond de verkenning... een motie van afkeuring tegen hem, maar een motie van wantrouwen kreeg net geen meerderheid. Bij een ernstig treinongeluk in Taiwan zijn zeker 36 doden gevallen. De trein ontspoorde waarschijnlijk door een botsing met een vrachtwagen... die kort daarvoor van een rots was gegleden. En in Brussel zijn bij een uit de hand gelopen 1 april-grap... tientallen mensen gewond geraakt... onder wie 26 politieagenten. Als grap was een festival aangekondigd in een park.